Het protest begon rustig, maar werd al snel gekaapt door railschoppers. Agenten werden bekogeld met vuurwerk en glas, zegt deze verslaggever van de VRT. Het begon aan Pacheco, waar de ruiten van dienst vreemdelingenzaken ingesmeten werden. De politie kwam tussen beiden. Het waterkanon is daar ook eh, eh, ingezet. En het was een gek zicht, want de betoging passeerde eigenlijk al schuifelend langs die railschoppers. Die kregen ook een hoop van het water over zich heen, maar daar kalmeerde het dan uiteindelijk wel. Inmiddels is de rust weer wat teruggekeerd in Brussel. Wel cirkelen er nog politiehelikopters in de lucht om de situatie in de gaten te houden. Bierbrouwer Heineken gaat reorganiseren en schrapt 400 banen op het hoofdkantoor in Amsterdam. In totaal werken er 3700 mensen voor Heineken in Nederland. Een deel van de banen wordt verplaatst naar het buitenland. De politie onderzoekt een poging tot aanranding in Groningen... tijdens een protest tegen seksueel geweld. Eind augustus demonstreerden de dolle mina's in meerdere steden, waaronder in Groningen. Daar probeerde een man een jonge vrouw aan te randen, meldt de politie. En vier inbrekers zijn afgelopen nacht op heterdaad betrapt... bij verschillende boerderijen in Espel in Flevoland. Ze werden gespot door boeren. De politie zette onder meer een helikopter en honden in om de inbrekers op te sporen. Die gingen er vandoor. Een van de inbrekers sprong tevergeefs in het kanaal. Omdat het aantal inbraken in het gebied stijgt... houden boeren samen met de politie de omgeving in de gaten. Het weer tot slot. Het blijft voorlopig bewolkt. Ook morgen valt er weer wat lichte regen. Het is morgen 1 graadje koeler dan vandaag. Maximaal 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte neemt iets af, alhoewel nog 80 kilometer file in onze regio. Zo rijdt het nog langzaam op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Tussen knoppen Zaandam en afrit Weidewormen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. A9 Diemen Alkmaar bij Alsmeer 7 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein.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 I'm sitting here wishing I could get some kissing, find me someone to stay by my side. Everything's bigger in Texas, it's true. That includes heartache too. Welkom bij deze Country en Americana aflevering, waarin muziek van eigen tijdsartiesten samenkomt met klassieke en warm aanbevolen parels. Luister mee naar verhalen door Brandon Lee, Dylan Earl, Chris Christofferson en anderen. Het eerste uur bevat ook songs van Tim Knol, Waylon en Kimmy June. Veel luisterplezier. Alone in the Lone Star was een intieme opener waarin Brandon Lee de eenzaamheid van het leven als reizende artiest in Texas beschrijft. De warme, pure stem van Lee brengt het verhaal van afstand en heimwee overtuigend over. A Reason to Drink weerspiegelt de momenten waarop liefdesverdriet en moeilijkheden een uitweg lijken te vinden in het glas. Brennan Lee zingt hier oprecht en direct, met haar kenmerkende mix van traditionele country en persoonlijke emotie. optimistisch nummer waarin Lee laat zien dat zelfs in moeilijke tijden genezing mogelijk is. Nothing, You Can't Fix straalt hoop uit met een stevig country gitaargeluid en een overtuigende vocal performance. I quit my last job, it was a dead end anyway. I'm between apartments, I need somewhere to stay. I've called in all my favors, I cashed in all my chips. I might sound like a real lost cause, but I'm not. is het favoriete album van de maand. Outlaw Country van Dylan Earl van het album A Level Headed Even Smile vangt de essentie van het moderne outlaw leven. Vrij, rebels, maar met een zachte kant. Earl's stem is warm en vol overtuiging, met een Amerikanen sound die zijn Arkansas roots weerspiegelt. bootlegger than a bootlicker, a sidestepper than a home wrecker, and I don't get pick me up from putting other people down. And it's clear to see by the air I breathe. Working class solidarity is the only way we're gonna stamp that fascist out. I'd rather be an outlaw than in with the law. All this authority worship is the strangest thing I ever saw holy roller hypocrisy out here polluting all the free air I breathe. And none of them folks ever showed me empathy. Oh, McKay Whirlybird. Bird. jail, but I did not fight. Knew I'd be good just cause I was white and can do all them old country songs like Merle. And talk about football and hunting, y'all. They can tell that I ain't frightened when I call them hogs. They don't know I'm a little queer. White privilege is real. I'd rather be an outlaw than in with law. All this authority worship is the strangest thing I ever saw. see out here polluting all the free air I breathe, and none of them folks ever showed me empathy. Oh, Grady, burn it down. is the strangest thing I ever saw. And their holy roller hypocrisy out here polluting all the free air I breathe. And none of them folks ever showed me empathy. So don't hang that hat on high over me. That's right. De samenzang tussen Melissa Carper en Theo Lawrence geeft een geborgen en nostalgisch gevoel. All 50 States brengt een ode aan het reizen door de Verenigde Staten in een mix van folk en country. I wanna see all 50 states with you. But you hardly ever want to leave this home. Tonight, let's go dancing. guess I'll see all 50 states alone. We haven't got $50 in the bank. Cause you spent it all on records, smokes, and wine. Let's stay right here in Texas, hit the road naked, much past Dallas, in your Chevy Caprice. And I've just planted a little garden with tomatoes and chard. I know I might be dreaming, but I'd like to dream together and maybe go somewhere besides our own backyard. the summer, the changing leaves of old Virginia. klassieker een original van de week. Dit nummer is een intieme vertelling over menselijk verlangen en kwetsbaarheid. Christoffersens warme rauwe stem maakt dit een van de meest geliefde country ballads aller tijden. Take the ribbon from your hair Shake it loose and let it fall laying soft upon my skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through tonight. I don't care who's right or wrong. yesterday is dead and gone. And tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. <laughs> Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night. Met hun energieke sound geven de Pink Stones een frisse draai aan country rock. Hometown Hotel brengt een gevoel van thuiskomen passend bij hun reputatie als opkomende band. Endless chances passing glances as the night ends There's always one place we could go When I met you I knew it wasn't over all accounts. what they've told Crossroads met de act van de maand. Deze Canadese country-legendes brengen met Tarnished Band of Gold een verhaal van liefde en verlies. Hun lange carrière van meer dan 50 jaar en warme harmonieën maken dit een memorabel nummer. Een nieuwe single, een nieuwe reis met een tijdmachine. Jake Vaderland is een oude ziel en maakt muziek die populair was in de jaren 50. Dat doet hij zo goed en zo geloofwaardig dat hij ook buiten thuisland Canada steeds populairder wordt. Everybody Loves My Little Darling. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Deze track geeft een reflectieve blik op het zoeken en vinden van jezelf. Tim Knols soepele stem en melodische gitaarwerk maken Wanderings tot een bijzonder nummer. van eigen bodem. Kimmy June presenteert met Leo een folk country nummer dat naar binnen kijkt en warm van toon is, met een strak arrangement. Born on the hottest day of 94 According to the stars, I'm a Leo Yeah, I don't even know if I should believe this shit Chasing my dreams at me down to the core And I'm the biggest threat to my ego But I'm kind as hell, so I guess that the profile fits I'm easy to mystery But I decide not to let it get to me So hold your different way My true beauty lies beneath the surface The deeper you look, huh, well, the better it gets The better it gets I'll hear what they say, but I won't do it my way Yeah, me, I'd rather die trying Than the look before I take a big leap of faith It's easy to misread laat weer eens zijn liefde voor pure countrymuziek horen in zijn nieuwe single Let's Get This Over With. En wat ons betreft zijn we daar nog lang niet klaar mee. Het enthousiasme van Welens spat uit elke seconde van de single. Een optimistisch nummer die je alle zorgen laat vergeten. Natuurlijk doet Welen alles om de optimale country sound te vinden. Een zangerige gitaar, vrolijke vioolstukken, een contrabas alle ingrediënten zijn aanwezig. Heet van de naald. Let's get this over with. Put your shit in the sack. I'll take you anywhere you wanna go. you ain't coming back. Let's get this over with. Get it done with a smile. Cause I can see a hot damn heartbreak coming from a country mile. Yeah, you had your hands in my pocket while your heart's half out the door. The double barrel, double trouble thieves ain't got the power no more. Yeah, my daddy never liked you. Mama always leaving the room. She said she's the only witch I know that won't touch a broom. So let's get this over with. Get your shit in the sack I'll take you anywhere you wanna go, but you ain't coming back. Let's get this over with, get it done with a smile. Cause I can see a hot damn heartbreak coming from a country mile. you came in hot. You got that wildfire burning love like a whiskey shot. Yeah, your sweet talk lockpick wrote me like a rented mule. But your every lie is a why. I never be nobody's fool. So let's get this over with. Get your shit in the sack take you anywhere you wanna go. you ain't coming back. Let's get this over with. Get it done with a smile. Cause I can see a hot damn heartbreak coming from a country mile. Yeah, let's get this over with. Get it done with a smile. Cause I can see a hot damn heartbreak coming from a country mile. Dit was het blokje Country uit eigen land. Een jaar geleden maakte Candy Jenkins de switch naar de country. Een genre dat volgens de singer-songwriter beter bij haar eigen roots past. Voorheen zat ze in een indie band en stond ze bekend onder haar eigen naam Katie Topin. Luisterend naar alweer de vijfde single, Ain't No June, onder haar nieuwe identiteit, heeft ze een uitstekende keuze gemaakt. so scary to you? Is it cause I flipped your favorite script? Threw a plot out the window, found a different way to live. Dit is het favoriete album van de maand. Een van de sterkste songs, Broken Parts, van Dylan Earls album Level Headed Even Smile. Waarin kwetsbaarheid en kracht samenkomen in een pakkende Americana ballad. Caitlin Kenty's electric gitaar brengt een intieme sfeervolle mix van folk en country, gekenmerkt door subtiele instrumentatie en haar expressieve zang. Afkomstig van het album Twilight Override onderzoekt Jeff Tweedy met Out in the Dark het creatieve proces en de onzekerheden die daarbij horen. In een combinatie van alternatieve en rootsmuziek. dark. Out in the dark. go. opzwepend hedendaags country anthem. Over genieten van het weekend, muziek en gezelligheid. Met Luc Komps krachtige en herkenbare stem maken we de overstap naar het tweede uur. Dang, I ain't ever putting WD-40 on the front porch chain. I can't, but I can almost hear that paycheck dropping in the bank. I don't know what's gonna happen tonight But there's a good chance it's gonna sound like Boots on the back porch Stomping on the 2-4 Little bit along lonely clank Tires on the cherry rock Bubba shot the jukebox Bending them guitar strings Cold camp packing And some old boys cracking On whatever's in the cooler light Sure sounds like my kind of Saturday night your tailgate driving on an old Dodge Ram Or I'm around friends Standing around a bonfire drinking, singing pickup man Howling like some blue tick hounds Man, I almost hear it now Boots on the back porch, stomping on the 2-4 Little bit of long neck clank Tires on the chirp rock, bubble shot the jukebox Cracking on whatever's in the cooler line. So sounds like my kind of Saturday night. the jukebox, bending them guitar strings. Coke can packing and some old boys cracking on whatever's in the cooler line. So sounds like my kind of Saturday night.